Het is nog pril, maar de onderzoekers zijn positief. En dat is hoopvol nieuws, vertelt zorgredacteur Sander Suurhaken. Voor long-covid-patiënten is dit eh, een soort eh, eerste perspectief op hoop. Want die zitten natuurlijk ook al heel lang eigenlijk in een soort uitzichtloze situatie. Dus dat, is natuurlijk, dat pept ook enigszins op. Uh, het blijft natuurlijk afwachten, want hoe het in een laboratorium uitpakt, eh, zo'n test, dat kan in een menselijk lichaam helemaal anders zijn natuurlijk. Er zijn zo'n 100.000 mensen in Nederland die jaren na hun coronabesmetting nog steeds flinke klachten hebben. De douane heeft in de haven van Rotterdam de grootste drugsvangst ooit gedaan. In een container met bananen werd ruim 8000 kilo cocaïne gevonden. Met een waarde van dik 600 miljoen euro. De vondst was wel bijna een maand geleden... maar werd vandaag pas bekendgemaakt... omdat de politie eerst nog verder onderzoek moest doen. De man die sinds 2015 gezocht wordt voor een schietpartij... op een kinderfeestje in Bergen-op-Zoom, is opgepakt. Hij werd gisteravond in Marokko aangehouden. Christo H. van 42 schoot twee mannen van dichtbij neer... na een ruzie tussen kinderen in een speeltuin. Beide slachtoffers raakten zwaar gewond. En de beroemde attractie Het Spookslot mag dan misschien gesloopt zijn in de Efteling. Vlakbij, in Oosterhout, kun je alsnog griezelen. Superfan Bas besloot om het Spookslot na te bouwen in het kleinste kamertje van zijn huis, de wc. Welkom in de wonderwereld van het Spookslot. Eh, een bluetooth speakertje heb ik, eh, gemonteerd. Ik heb twee eh, stroboscoopjes aangeschaft voor onweer na te bootsen. Ja, het bouwen van het spookslot WC had trouwens nog wel een paar tegenslagen. Een deel van Basse creatie viel van de muur en plonste, jawel, in de pot. Dan nog het weer. We krijgen een rustige avond en een heldere nacht bij een graad of 14. Morgen eerst zon, later wolken. Daarna kans op een bui en het wordt warm 25 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog altijd staat er file op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend. Vanmiddag stond er een auto in brand en de vangrail is ook beschadigd. De reparatie is tegen 8 uur vanavond afgerond, verwacht Rijkswaterstaat. Je hebt nu 20 minuten oponthoud daar. Op de A5 heb je 10 minuten vertraging van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. De A9 is het druk van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Bad en Amstelveen heb je 20 minuten oponthoud. Die drukte ontstaat ook door de werkzaamheden bij Amsterdam-Zuid aan de A10 en de A4. Op de A10 heb je vertraging. De ring van Amsterdam bij Landsmeer vanaf de aansluiting met de A5. Je doet er 10 minuten langer over. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. bij deze Zandvoort eh, draait door op deze donderdag 10 augustus. Ik heb uiteindelijk eh, voor elkaar. Ik heb hem eventjes eh, vast weten te leggen. Deze Patrick Cowley, klassieker manager. Er zit ook nog wel een beetje een klein verhaal aan vast. Want Marty Blackman, de producer, die was verantwoordelijk voor dit. En hij zei, we have got an edit, an M in front of de... ja, eigenlijk van in de voorkant van de titel. En daarom kreeg je Manager. Dat was eh, de grap eigenlijk eh, in dat opzicht. En dat nog een beetje, ja... Eh, zorgde eigenlijk dat Patrick Cowley min of meer in San Francisco doorbrak. Beetje aansluitend is dit Nederlandse fabrikaat van Lemon. En nou ja, Love Can Take You Places. somewhere brought me to my knees What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I R.E.M. met Losing My Religion. Zo van bijna lang vervlogen tijden, de jaren 90. Daarvoor hoorde je Love Can Take You Places. Met het onmiskenbare stemgeluid van niemand minder dan Kate Coffee. En zij was van de Stereo MC's. En eh, ja, dat had alles eh, te maken met het heldendom wat Lemon eh, min of meer had bij de Stereo MC's. Mary J. Blights en Family Affair. we got to get it wrong. Mary J is in the spot tonight, and I'ma make you feel alright.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 En bovendien, eh, dat is ook wel heel aardig. Want Mary J. Blige wordt hier voor met Family Affair. En zij heeft ooit samen met Bono dit nummer gecoverd ook dit nummer dus. One. We hebben er nog één die we tot aan de hoofdlijnen van het nieuws laten horen is een Engelse band. die Ik eh, ben ermee in aanraking gekomen omdat eh, zij onze pagina van Alternative FM leuk vonden. Maar ja, wij draaien niet echt eh, buitenlandse dingen, dus doen we dat maar hier. En deze band heet Boosie Van Boosie. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Voor de baan vorige maand in de Rotterdamse haven ruim 8000 pakketten met 1 kilo cocaïne gevonden. Het is volgens het Openbaar Ministerie de grootste drugsvangst ooit in Nederland. Oekraïne wil een humanitaire corridor in de Zwarte Zee creëren. Via zo'n veilige doorgang moeten handelsschepen kunnen varen... die sinds het uitbreken van de oorlog vastzitten in Oekraïnse havens. En een medewerker van een Rotterdam ziekenhuis is geschorst... na het lekken van gegevens van influencer Selma Omari. De medewerker deelde dat Omari was bevallen van een dochter.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 dat ik hem ooit nog eens een keer hier in dit programma heb laten horen. Zit in het non-stop systeem. Dus ik denk, nou laat ik Nick Schilder maar met Shatterproof ook laten horen. Daarvoor hoorde je Low Addicts met Hide and Seek. En dit is ook alweer van mijlen ver terug. En we gaan naar Frankrijk. Michael Oldfield... en Maggie Riley. die na 1993 zijn geboren... is dit een eh, beetje een klassieker, cultklassieker wel te verstaan. Want ja, wat moet ik erover vertellen? The Beloved uh, is een eh, Engelse band geweest met John Marsh... die je ook hoort op deze single. Maar er was nog iets anders met dit nummer. in Engeland werd het wel een hele grote hit... In Nederland bleef hij steken op een bescheiden 22e plek in eh, de hitparades. Ik dacht dat het in de Nederlandse top 40 eh, was. Dus ja, eh, een grote echte hit is het nooit echt geweest. Maar hij heeft wel de top 40 gehaald. Maar wat was er nou zo bijzonder aan dit nummer? die John Mars die werd op een gegeven moment ja, gevraagd om in een clip samen te gaan zitten. En dat deed hij samen met een aantal dames. Maar er was nog iets bijzonders. Ze zaten allemaal in Adams en Eva kostuum. En dat eh, was de clip eigenlijk. En die clip die werd natuurlijk eh, meerdere malen bekeken. Dus eh, voor de mensen die daar wel wat tegen konden... rode oren waren er toch behoorlijk wat in die zin. The Edge of 17, daar sluiten we deze Zandvoort draait door mee af.